Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Frans Timmermans heeft in Utrecht zijn visie gepresenteerd op de fusie van de PvdA en GroenLinks. Hij vindt dat de nieuwe linkse partij er voor de middenklasse moet zijn. Die moet na alle crisis van de afgelopen jaren weer zelfvertrouwen krijgen, zodat mensen weer solidair worden. Dat is volgens Timmermans nodig omdat we in onzekere tijden leven... nu Poetin en Trump de aanval hebben geopend op onze vrijheid en onze manier van leven. Ook wil Timmermans miljarden investeren in innovatie, verduurzaming en infrastructuur. De komende tijd gaan de leden van de PvdA en GroenLinks in discussie over de voorgenomen fusie. In juni nemen ze een principebesluit. besluit. In Parijs hebben duizenden aanhangers van de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen gedemonstreerd tegen haar veroordeling wegens fraude. Ze sprak de menigte zelf toe en zei dat ze niet opgeeft. Ze beloofde dat haar strijd vreedzaam zal zijn, naar het voorbeeld van Martin Luther King, de Amerikaanse dominee die in de jaren 60 streed tegen racisme. Ajax is weer drie punten dichter bij het landskampioenschap gekomen. De Amsterdammers wonnen thuis met 3-1 van NAC Breda. Daardoor blijft de voorsprong op PSV met nog zes wedstrijden te gaan, 9 punten. Go Ahead Eagles speelde thuis 2-2 gelijk tegen FC Utrecht. Sparta won thuis met 2-0 van NEC. En eerder op de middag speelde RKC Waalwijk thuis 0-0 gelijk tegen Heracles. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd het tennistoernooi van Marrakesh te winnen. Hij verloor in de finale van de Italiaan Derderi in twee sets. Beide eindigden in een tiebreak. Griekspoor won vorig jaar de ATP-toernooien van Rosmalen en het Indiase Pune. Het gravel graveltoernooi van Marrakesh had zijn derde titel kunnen worden. Het weer, het is helder en na zonsondergang koelt het snel af.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 forgotten fact you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit and you know that you can have what you want, be who you are. Sky is the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on.